Jan van der Putten met het NOS-journaal. Drie medewerkers van een vaccinproducent in Beeldhoven zijn in quarantaine geplaatst. In de ruimte waar de drie gisteren werkten is een slang gaan lekken... waar een actief poliovirus in zat. De drie lopen geen gevaar omdat ze zijn gevaccineerd. Maar ze kunnen wel bij een besmetting het virus verspreiden. Laat het bedrijf in Beeldhoven weten. De drie medewerkers zijn nu samen tot in ieder geval dinsdag... in een appartement geplaatst. Dan moet een test uitwijzen of er sprake is van een poliobesmetting. Ruim 40 gemeenten willen de komende jaren al beginnen met het aardgas vrijmaken van bestaande huizen, blijkt uit een analyse van de NOS van de coalitieakkoorden. Het gaat om tienduizenden woningen in ruim 70 wijken, in onder meer Den Haag, Nijmegen, Wageningen en Ede. In ruim 90 gemeenten zijn helemaal geen afspraken gemaakt over het afbouwen van het aardgasverbruik. In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de aanslag op het gebouw van de Telegraaf. Volgens verschillende partijen is het geen incident en is er steeds meer dreiging van de onderwereld. De Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ, heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van journalisten. Premier Rutte zegt dat hij vorige week voorbarig is geweest met informatie over dividendbelasting. Vorige week zei hij in de Tweede Kamer dat hij niet wist dat de Belastingdienst afspraken had gemaakt met Shell over vrijstelling. Nu zegt Rutte dat het ministerie van Financiën een stuk heeft gevonden waaruit blijkt dat Rutte wel wist van afspraken met een bedrijf. Of dat ook Shell is, is niet bekend. Het gedeeltelijke boerkaverbod gaat door. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd. Straks is het verboden om met een boerka, een niqab of een integraal helm naar het ziekenhuis te gaan of in het openbaar vervoer te zitten. Het weer nog vrij zonnig en droog. Het is 17 tot 25 graden. Morgen op meer plaatsen zomers warm.